Nieuws van 3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In en om Huis ter Heide bij Zeist zoeken mensen al een groot deel van de dag naar Anne Faber. De Utrechtse van 25 wordt nu ruim een week vermist. Vrienden, familie, politie en het Rode Kruis zoeken in tuinen, bos en rond een vijver... waarin een fiets werd gevonden die mogelijk van Faber is. De vijver is inmiddels leeggepompt. De politie zoekt in de modder naar aanwijzingen. In de Spaanse hoofdstad Madrid demonstreren duizenden mensen tegen een onafhankelijk Catalonië. Ze willen niet dat de Catalaanse regio-president Puigdemont de onafhankelijkheid uitroept en zich afscheidt van Spanje. De mars verloopt vooralsnog rustig. Op een aantal andere plekken in Madrid en in Barcelona roepen mensen juist op om de dialoog aan te gaan. Ze dragen witte kleding en hebben geen vlaggen bij zich om te benadrukken dat ze neutraal zijn. Naar verwachting spreekt Puigdemont dinsdag het regionale parlement toe over de uitslag van het referendum van afgelopen weekend. Mogelijk wil hij dan ook de onafhankelijkheid uitroepen. De Duitse bondskanselier Merkel wil een coalitie met de Liberalen en de Groenen. Merkels eh, partij CDU-CSU onderhandelt met de Liberale FDP en de Groenen. Het was al verwacht dat ze zou afstevenen op deze coalitie, want het is Merkels enige optie voor een meerderheid. Haar huidige coalitiepartner, de SPD, wil niet doorregeren. Die partij wil zichzelf eerst opnieuw uitvinden na de slechte verkiezingsresultaat. Het Nederlands elftal kan tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland mogelijk toch rekenen op Bas Dost. De spits verliet de training van Oranje gisteren met een knieblessure, maar bondscoach Dick Advocaat heeft hem toch opgenomen in de selectie. De wedstrijd tegen Wit-Rusland begint vanavond om kwart voor negen. Het weer dan nog. Op veel plaatsen is het druilerig bij een graad of 13. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg. Morgen nog een enkele bui, meer zon en maximaal 15 graden.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 You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. They'll wait to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Ha ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh. mama, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison is sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, I go off, but yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them, Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like, getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me?